Twee uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal worden nauwelijks extra agenten ingezet... voor de controle van de nieuwe vuurwerkafsteektijden. Dit jaar mag dat pas vanaf 6 uur s avonds. Minister Opstelten verwachten dat daarom meer politie op de been zou zijn... maar uit een steekproef van de NOS blijkt dat dat in driekwart van de gemeenten niet zo is. Dit jaar wijzen meer dan 30 plaatsen vuurwerkvrije zones aan. Ze kiezen voor zo'n zone rond bijvoorbeeld verzorgingshuizen, kinderboerderijen of winkelcentra. Noord-Korea ontkent dat het filmmaatschappij Sony Pictures heeft gehackt. Vorige week verschaften hackers zich bij Sony toegang tot films die nog niet in de bioscoop draaien en maakten ze gevoelige informatie buit. Noord-Korea was al snel verdacht vanwege de gebruikte software, maar ook omdat Sony aan een film werkt over een moordplan op leider Kim Jong-un. Pyongyang zegt nu dat er mogelijk een bondgenoot achter de actie zit. In de Filipijnen heeft orkaan Hagupit volgens lokale media tot nu toe aan twee mensen het leven gekost. Er is vooral materiële schade, bomen zijn omgewaaid, miljoenen mensen zitten zonder elektriciteit en sommige regio's zijn overstroomd en afgesloten van de buitenwereld. Een miljoen Filipijnen zijn voor de orkaan op de vlucht geslagen. De wrakstukken van de neergehaalde Boeing van vlucht MH17 zijn aangekomen bij de Duits-Poolse grens. Daar blijft het konvooi tot vanavond 10 uur staan, omdat tot die tijd geen vrachtverkeer is toegestaan in Duitsland. De brokstukken zijn in vier vrachtwagens onderweg van Oekraïne naar Nederland. Ze worden in de loop van de week verwacht. Voor het eerst deze meteorologische winter is er gestrooid. De strooiwagens van Rijkswaterstaat reden de afgelopen nacht meer dan 300 keer uit in vrijwel het hele land. Op veel wegen was het glad door een combinatie van veel vocht in de lucht en een heldere hemel. In totaal is meer dan 1300 ton zout gestrooid. Het weer nog, het is bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Later in de kustprovincies kans op regen en hagel. Er staat een stevige wind en het is 5 tot 9 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB. In de Randstad staat de file op de A44 Amsterdam richting Den Haag.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 Vandaag Zandvoort op zondag dus. Tot aan 5 uur vanmiddag met daarin veel sport. We volgende de Eredivisie uh, speciaal voor jou. Pek Zwolle, ADO Den staat 3-1 op dit ogenblik. En om half 3 beginnen FC Groningen-Heerenveen. FC Utrecht, Heracles Almelo en om kwart voor vijf Vitesse FC Twente. Daarnaast Wereldbeker in Berlijn. Jo van hij praat over de damesbasketbal en de dameshandel. En lokale en regionale informatie. Alles omlijst met prachtige muziek. Nu van de Blow Monkeys. I just got your message, baby. It's a sign to see you fade away. world is feeling. Catch your breath and leave me in the end it's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. everything you do. Everywhere that you move, there's just something about you. There's just something about you. Do. Morris en Taja Cruz met uh, Wrapped Up, de nummer 13 uit de Your Breakdown van afgelopen vrijdag. En daarvoor de Blow Monkeys, Dicking Your Scene. Zometeen om half drie gaan we even kijken naar het ZFM Westkustweerbericht. En een plaat daar daar een klein beetje in de stemming voor te komen. Dat is natuurlijk deze van Pia Zadora, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Thousand Years. een plaat die over duizend jaar nog steeds mooi is. Pia Sadora en uh, Jermaine Jackson. When the Rain Begins to Fall. Goed, even wat eh, lokaal sportnieuws. Le Champion, organisator van onder andere de Runners World Zandvoort Circuitrun en de 30 van Zandvoort heeft een nieuw evenement aan het laatste weekend van maart toegevoegd. Op zaterdag 28 maart gaat de eerste editie voor de mountainbikers van de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort van start. De afstand van de race tussen de badplaats Zandvoort en het vissersdorp Katwijk bedraagt 42 kilometer. Wordt verreden onder auspiciën van de KNWU en kan door alle redelijk getrainde fietsers worden opgebracht. De mountainbike top en wegrenners vandaan gaan de massale deelnemersveld in een open wedstrijd vooraf. De start is op het strand bij Pavillon de haven van Zandvoort. En de boulevard is het decor van de finish. Hoewel het eh, wegseizoen op eh, zondag 28 maart begint... zullen toch veel teams en renners van naam de kans niet voorbij laten gaan... om in de laatste strandrace van het seizoen te starten. Team Imming Bikes en de Zeeleeuw heeft al aangegeven... absoluut te willen rijden in Zandvoort. Uiteraard is de organisatie blij met de komst van de Vedette uit Egmond. Nu al is ook bekend dat Mr. Mountainbike Bart Brentjens de première zal opluisteren met zijn aanwezigheid. Je kunt jou deelnemen eh, aan de Zandvoort-Katwijk-Zandvoort combineren... met de Runners World Zandvoort 12 kilometer. Je schrijf je dan in voor de combi-klassement. De schuine bochten en glooiende asfaltheuvels, een mul of misschien wel hardstrand... en duizenden toeschouwers in het gezellige centrum maken de Runners World Zandvoort 12 kilometer... het eh, meest afwisselende parcours van Nederland. Je kunt je opgeven voor het combi-klassement voor je eerst voor Zandvoort, Katwijk, Zandvoort op te geven. En vervolgens op het knopje combi te drukken. De combinatie is niet mogelijk met de 5 kilometer. Een extra klassement zal worden opgesteld voor hen die aan beide evenementen deelnemen. Zij zullen ook een extra herinnering ontvangen. Voor de beste drie bij de mannen en vrouwen zijn prijzen te winnen. En de inschrijving is ondertussen geopend. Je kunt je inschrijven via www.zandvoortsequieren.nl Zandvoort heeft een eh, plekje gekregen op de voorlopige DTM-kalender voor 2015. De Duitse tourwagens doen het eh, Noord-Hollandse circuit aan in het weekenden van 11 eh, en 12 juli. En race dan niet één, maar twee keer. De organisatie van de DTM heeft namelijk besloten om vanaf volgend jaar twee races per weekend te houden. Dit was een wens van veel DTM-fans, laat voorzitter Hans Werner Alfrecht weten. Elke extra raceminuut betekent meer spanning. Behalve de wedstrijd op zondag is er vanaf 2015 dus ook een race op zaterdag. Zandvoort ontbrank eh, aanvankelijk op de DTM-kalender voor dit jaar... maar werd halverwege het seizoen alsnog toegevoegd aan het programma... nadat de race in Chinese Gangsu door problemen niet kon door kon gaan. Erik Weijers, de Chief Operating Officer in Zandvoort... vertelde eh, goede hoop te hebben dat de toekomst, de Nederlandse DTM-race... ook voor de langere termijn kon worden veiliggesteld daar lijkt het nu dus op. En behalve de DTM komt in het weekende van 10 en 12 juli ook het eh, Europees Formule 3 kampioenschap naar Zandvoort. Zo is door de organisatie van de raceklasse waarin Max Verstappen afgelopen jaar 10 races won bevestigd. Het eh, Nederlandse circuit werd dit jaar overslagen door deze serie. Het eh, kalender voor 2015 is als volgt. 10 tot en met 12 april in Silverstone in Groot-Brittannië. 1 tot 3 mei Hockenheim, Ring, Duitsland. 15 tot 17 mei Paul in Frankrijk. 29 tot 31 mei in Monza, Italië. 19 tot 21 juni Francochamp, dat is in België. En 26 en 28 juni de Norrisingring in Duitsland. Dan in Zandvoort tussen 10 en 12 juli. 31 juli tot 2 augustus Spielberg in Oostenrijk. Oostenrijk. 28 en 30 augustus Moskou Raceway in Rusland. 25 en 27 september Nürburgring in Duitsland. En de laatste race is eh, van 16 tot 18 oktober de Hockenheimering in Duitsland. Goed, tot zover het eh, sportnieuws.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 Whenever I Call Your Friend. En het Sheeran for Thinking of You. CFN, Westkust, weerbericht. We krijgen te maken met eh, eerst eerste warmtefront en later een koufront. Daardoor overheerst de bewolking vandaag en er valt er enige tijd regen. Met 8 eh, graden is het gedaan vandaag. zuidwesten en later west tot noordwesten wind is vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. Dat is windkracht 5 tot 6. Vanavond is het meest droog, maar komende nacht gaan er enkele buien vallen. De westenwind waait eh, vrij krachtig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen is het half tot zwaar bewolkt en vallen er talrijke buien. En bij die buien is vanwege extra lage bovenluchttemperaturen ook hagel en onweer mogelijk. De west- tot noordwestenwind ehm, waait matig aan zee, eh, vrij krachtig, aan zee dus vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar maxima van 6 tot 7 graden. Na morgen is het behoorlijk wisselvallig, met elke dag wel regen of enkele buien. Ook is de wind duidelijk van de partij en vooral later in de week kan er veel regen vallen. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 7 en 10 graden. Kortom, het lijkt de komende week eerder herfst dan winter.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 FC Groningen tegen Herenveen staat 1-0 eh, voor Groningen... door een doelpunt van de Leeuw in de zevende minuut. En FC Utrecht, Heracles Almelo in de achtste minuut... scoorde Bruns voor Heracles Almelo. En die andere wedstrijd is ook afgelopen. Pek Zwolle tegen um, ADO Den Haag. Dat werd 3-1. Goed, dit is CFM Zandvoort. We gaan even terug in de tijd, maar liefst acht jaar terug in de tijd. Met een groot hit voor James Blunt. Hier is a Wise Man op CFM Zandvoort.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 James Blunt daarvoor, Wise Man, een uh, hoge notering in de Eurohit 2006, kan je vast klappen. En over dit jaar uh, Eurohit wordt uitgezonden, ja, dat moeten we even vragen aan eh, degene die over de Euro Breakdown gaat. Dus Maurice Mulder natuurlijk. Smeekbeders aan hem natuurlijk gericht. Goed, CFM Zandvoort met Zandvoort op zondag. 10 minuten voor drie. Zometeen in het tweede uur hebben we En hij gaat je alles vertellen over de dames basketbal die gisteren heeft uh, plaatsgevonden.